De twee landen zitten niet meer met elkaar om tafel. Volgens correspondent Gabi Verberg kan het nog wel een tijdje zo doorgaan... dat de VS de tarieven verhoogt en China als reactie hetzelfde doet. De vraag is natuurlijk wel hoe lang dit nog zin heeft. We weten inmiddels dat de handel terugloopt. Veel minder containerschepen verlaten de Chinese haven als die heffingen blijven komen en producten duurder blijven worden... Ja, op een gegeven moment kom je dan op het moment dat deze twee supermachten... Eh, gewoon helemaal geen handel meer hebben om, om ruzie over te maken. Een voormalig gemeenteraadslid uit Eindhoven moet drie maanden de gevangenis in voor het witwassen van drugsgeld. De vrouw zat een tijdje voor de VVD in de raad. Haar man heeft zes jaar cel gekregen voor het importeren van cocaïne en witwassen. In Duitsland zijn de partijen CDU, CSU en SPD eruit. Ze gaan samen een nieuwe regering vormen. Na anderhalve maand onderhandelen kwam er vanochtend een deal over een nieuwe coalitie. De details worden rond deze tijd bekendgemaakt. En middelbare scholen passen de opdrachten voor hun leerlingen aan, zodat ze niet door AI gemaakt kunnen worden. Dat horen mijn collega's van NOS Stories van tientallen scholen. Daar krijgen scholieren tegenwoordig bijvoorbeeld een extra mondelinge overhoring... om te checken of ze de stof ook wel echt onder de knie hebben. Ook deze docent past opdrachten aan. Wij merken dat bijvoorbeeld bij schrijfopdrachten... waar we eerder een schrijfopdracht eh, gaven waar ze mee starten in de les... en dat ze dat bijvoorbeeld thuis af mochten maken als huiswerk. En dan gooiden ze het gewoon in ChatGPT bijvoorbeeld... en dan kwam er een perfect betoog uitrollen. En daarom moeten de leerlingen de schrijfopdracht nu helemaal afmaken in de klas. Het weer vrij zonnig, in het noorden meer bewolking en het is 10 tot 17 graden. Morgen zon en wolken bij 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 20 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk, de weg is gelukkig weer helemaal vrijgegeven.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 feels the way I do about you now signs up in danger time. What's going on? Uh, yeah. uh, Tell me what's going on in the world today. I'd rather be dead than turn my head away. We got a first world vision to comfy to lift our hands in the air and I wanna swing.